uur. Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe zien de coronaregels er dit najaar uit? Daar horen we waarschijnlijk vanavond meer over. De anderhalve meter zou misschien in september al verdwijnen. Verslaggever Roel Bolsjes blikt vooruit op de coronapersconferentie van het demissionaire kabinet. In september denken ze eh, over inderdaad die anderhalve meter. Maar bijvoorbeeld ook dat de horeca veel meer mag. Eh, dat je eh, bij het openbaar vervoer je mondkapje niet meer op, op hoeft. Dat is pas over ruim een maand. Op de korte termijn zitten er niet echt versoepelingen in. Begin van de zomer werd er te snel versoepeld. Toen schoten de coronacijfers echt omhoog aanscherpingen waren ook eh, wel nodig. Nu zijn ze een stuk voorzichtiger. Dus de enige versoepeling die nu op korte termijn in het vat zit... is dat eh, op de mbo-scholen en het hoger onderwijs... er vanaf het nieuwe collegejaar uh, eh, fysiek onderwijs gegeven kan worden. En zelfs dat met de nodige beperkingen. Over een uurtje horen we meer, dan begint de persconferentie. Jongen van 18 die begin dit jaar een medeleerling neerstak... bij een middelbare school in Deurne in Brabant... krijgt acht maanden jeugdgevangenis. Ook moet hij zich uitgebreid laten behandelen... en krijgt hij een enkelband om. Slachtoffer slachtoffer liep een 7 centimeter diepe steekwond op. Zijn lever en longen werden net niet geraakt. Een vrouw uit Zweden zal haar bezoekje aan een pretpark in Stockholm niet schouw vergeten. Toen ze stond te wachten voor een houten achtbaan kreeg ze een balk op haar hoofd. Het stuk hout brak af van een karretje en viel dus naar beneden. De vrouw liep een blauw oog op. Ze heeft van het pretpark nieuwe kaartjes gekregen. In Afghanistan gaat de opmars van de Taliban door. Sinds de Amerikanen de troepen terugtrokken nemen Taliban-strijders de ene na de andere stad in. Er zijn verhalen dat kamp Holland, waar lange tijd Nederlandse militairen zaten, ook al in handen van de Taliban zou zijn gevallen. Afghanen die naar Nederland zijn gevlucht maken zich grote zorgen over hun familie en vrienden. Ze weten nog goed wat leven onder de Taliban betekent. Vrouwenrechten kwam helemaal te vervallen. Ehm, we mochten niet naar buiten. En als je naar buiten moest, omdat je wat eh, ging halen, moest je burka dragen. En als je de regels ging overtreden, dan eh, kreeg je zweepslagen. Steeds meer landen halen hun burgers weg uit Afghanistan. Ook Nederlands ambassadepersoneel in de hoofdstad Kabul wordt versneld weggehaald. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is er opnieuw zon, op de meeste plekken droog.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 Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero, take my dinero. She take my dinero, uh, take my dinero. She playing hella hard, playing for pesos. She playing hella hard, playing for pesos. I whip, whip, I'm rolling. I got my money open morning, then I'm ready to go out and buy anything that she likes. Get whatever's on her mind. Spend the money over time. I'm on. Wake myself at the sun of the morning. I play myself with the stun of performance.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 Give me a cool Corona. Ah, shut up. I can't take this anymore. Listen to her. Oh, she's like a nightmare. Just, I just, Listen up. I just, I just the only reason I'm together with you is because of your dad.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 Het is niet bedoeld voor omzetderving. Rusland stuurt een journaliste van de BBC het land uit. De Russische staatstv meldt dat dat is omdat Groot-Brittannië het werk van Russische journalisten onmogelijk maakt. Rusland verlengt het visum van de Britse vrouw niet. Ze werkte al sinds 2014 in Moskou. En in de persconferentie van het demissionair kabinet over een half uur wordt waarschijnlijk bekendgemaakt dat half september de anderhalve meter maatregel wordt opgeheven, melden Haagse bronnen. Persconferentie is onder meer te volgen op Radio 1 en op de site van de NPO. Het weer, zon en stapelwolken, morgen droog, in het noorden kleine kans op een bui en 20 tot 24 graden. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Tu m'as promis 9. from tipsy or sober. I got La Mama on rewind, like the deck in my rover.